Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het dodental na de overstromingen in Libië staat nu op bijna 7000. Dat zegt een van de regeringen daar in Tripoli. Er viel in het Noord-Afrikaanse land de afgelopen dagen net zoveel regen als in een hele herfst in Nederland. Gisteren opende het Rode Kruis Giro nummer 7447 voor de slachtoffers in Libië. En vandaag is daar ruim 110.000 euro op gestort. Het geruzie bij de Partij voor de Dieren heeft veel met lijsttrekker Esther Houwand gedaan. Dat zegt ze in een persoonlijk gesprek bij het tv-programma College Tour. Ik ben eerder eh, overbelast geraakt, waarbij dit interne gevecht een hele grote rol heeft gespeeld. En ik voelde dat mijn overbelastingsklachten alweer terug aan het komen waren. Het bestuur wilde van haar af, want ze zou dingen niet netjes hebben aangepakt. Daar zouden ook meerdere meldingen van zijn. En deze student in de zaal bij College Tour vindt het maar een raar verhaal ik denk dat zo'n zo'n melding van een integriteitsschandaal... dat komt wel ergens vandaan. Wat ik wel heel kwalijk vind is dat u er niks van wist. Dat vind ik heel bijzonder. Maar eh, ik hoop er de komende tijd nog wel meer over te horen. Want ik geloof echt wel dat er iets aan de hand is. Ja. Hm. Oude Hand houdt zelf vol dat ze van niks weet. Intussen is het bestuur van de Partij voor de Dieren opgestapt... en blijft Oude Hand de lijsttrekker. En een paar eurotjes extra betalen als je een nieuwe broek of een trui koopt. Een Amsterdams kledingmerk is vandaag begonnen met statiegeld. In de hoop dat mensen die broek of die trui weer teruggeven als ze hem zat zijn. Het is eh, precies hetzelfde als een systeem met flessen. Alleen het duurt allemaal wel wat langer. Maar het komt gewoon weer keurig terug bij ons. Zodat wij eh, kunnen zorgen dat die materialen niet verloren gaan kledingstuk wordt dan tweedehands doorverkocht of de stof wordt hergebruikt. Het bonnetje hoeft niet bewaard te worden, want in ieder kledingstuk zit gewoon een QR-code. Heb ik nog het weer voor je. De rest van de avond en vannacht is het helder en droog. Morgen afwisselend zonnig en bewolkt en een graad of 21. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM.